25 mensen raakten gewond, twee mensen werden vermist. De New Yorkse burgemeester de Blasio zei dat waarschijnlijk een gasleiding verkeerd werd afgetapt. Bij de regionale verkiezingen in Frankrijk is de partij van oud-president Sarkozy de grootste geworden, in veruit de meeste departementen. Volgens exit polls is de centrumrechtse UMP de grootste in zeker 66 van de 98 kiesregio's waar werd gestemd. De socialistische PS van president Hollande komt niet verder dan hooguit 31 departementen. De anti-Europese partij van Marine Le Pen heeft wel veel stemmen gekregen, maar is nergens de grootste. In Nigeria is bij de verkiezingen voor een nieuwe president mogelijk fraude gepleegd. De kiescommissie gaat onderzoek doen in een provincie in het zuiden van het land. In de hoofdstad van die provincie gingen de afgelopen dag duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen verkiezingsfraude en de dood van twee aanhangers van de oppositie. Voor de opvang van Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten trekt minister Ploemen 21 miljoen euro extra uit. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar de vluchtelingen in Syrië en omringende landen. Een vijfde is bestemd voor lokale gemeenschappen in de directe omgeving van de kampen, die vaak ook onder moeilijke omstandigheden leven. Het weer, de buien trekken naar het oosten weg. Soms gaan ze gepaard met zware windstoten. De buiigheid neemt in de loop van de nacht af. Het koelt af tot 5 graden. Overdag geregeld zon, maar ook een bui. En aan de kust staat eerst nog een stormachtige wind.